graad of 2. En op de weg door de gladheid flink wat vertragingen. Dus eh, pas ook goed op. Op de A16 onder andere doe je er iets langer over. Tussen Breda en Rotterdam. Vertraging tussen Zonzeel en Schravendeel, 12 minuten. A27 richting Gorkum tussen Breda Noord en Oosterhout. De vertraging 7 minuten. En de A27 de andere kant op is het nog 9 minuten vertraging. A29 ook in beide kanten. Van Bergen op Zoom richting Rotterdam. En dus de andere kant op. Daar 5 minuten vertraging. En de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Sint-Oederode en Eindhoven. Ook daar de vertraging 5 minuten. Flitsers uiteraard niet gezien. Vincent Pronk. Ja, glibberend de zondag door. Sean Mendes komt eraan. When You're Gone hoor je zo meteen. En eerst Olivia Dean, Man I Need. did you have it? Uh-huh. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. Uh-huh. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you, so I'm just trying to hold on like you don't need me. Wanna believe it's all for the better. It's getting real, I'm missing you deeply. So I'm is Back Music en When You're Gone. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is zondag 4 januari. Het is een eh, winterse ochtend. kan ook aardig glad zijn op de weg. Doe voorzichtig. Zometeen bel ik even met de ANWB over de situatie op de weg. En misschien hebben ze nog ook een paar goede tips hoe je niet kan wegglijden. Dat zou fijn zijn. Eh, gisteravond was natuurlijk eh, de WK-finale van het darten. Het WK darts. Ik heb daar nooit wat mee gehad. En ik dacht dit weekend, ik ga toch eens kijken. En ik denk dat ik mijn nieuwe hobby heb gevonden. Het <laughs> WK darts. Ik vond het echt fantastisch en super spannend. Gisteravond de finale. Ja, Gian van Veen stond in de finale. Onze, onze Gian, de derde Nederlander ooit in de finale. Hij kon winnen, maar helaas zit hij dik verloren met 7-1. Dat is toch jammer. Nou ja, WK Dart zit er nu op. Uh, morgenavond begint weer een andere tv-verslaving. Ook zin in! Morgen begint een nieuw seizoen van Winter Vol Liefde. Nou, dan kan je mij niet bereiken s'avonds hoor. Ben ik zeker even een uurtje voor de tv. Ben ook benieuwd of er dit jaar weer zo'n Bart bij zit. Weet je dat nog, vorig seizoen? Bart, wat een topper was dat hè, uit Rotterdam. Maar dat kun je wel horen. Nou, oh, Jan Geurde. Hé, hey, lelijke natvek. <laughs> ja, ik denk, ik bel die schelen even. Maandagavond, morgen dus een nieuw seizoen van Wintervol Liefde. Aan de andere kant, nu nog even weekend vieren, toch? We hebben nog een hele zondag te gaan. De maandag, die voelt nog als miles away. Nieuwe muziek bij Q-Music. Dit is Offenbach. started my soul. the night. No one to hide behind. Betrayed every alibi. stars you started Q Music en Burning Down op deze glibberige zondagochtend. Pas op als je de weg op gaat. Het kan plaatselijk en verraderlijk glad zijn. Veel sneeuw gevallen afgelopen nacht ook. Dacht misschien even goed om te bellen met de ANWB. Dus eh, daar is Erik Evengroen, werkt bij de verkeersinformatie. Erik, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Eh, is er al eh, veel gestrooid afgelopen nacht? Eh, ja, dat kun je wel zeggen. Dat is eh, denk ik eh, de afgelopen dagen al het geval. Dat is natuurlijk vooral de, onder verantwoording van Rijkswaterstaat. Maar die zijn al heel de nacht bezig geweest om de, de weg sneeuwvrij te maken. Zelfs op dit moment, want ik kijk even op het scherm achter me op de A2 bij Zuidbommel... zie ik gewoon zelfs twee, drie sneeuwschuivers de, de, ja, de laatste rijstrook sneeuw maken. Ja, die dus, zijn goed dus, bezig. Volop aan de gang. En vanochtend was het best wel een spannend ritje, vond ik zelf. Van Rotterdam naar Amsterdam, het was best glibberig. hoe is de situatie nu op de weg? Nou ja, er komt wel wat meer verkeer eh, op de weg, zelfs op een eh, zondagochtend. Het valt natuurlijk alles mee, maar het voordeel ervan is dat het zout dan ook beter in het wegdek eh, wordt gereden, waardoor de, ja, de wegen over het algemeen goed begaanbaar zijn. We zien alleen wel een behoorlijke strook van neerslag vanuit het westen zo Brabant ingaan. En ja, er zit zeker in het midden van het land en in Brabant behoorlijk wat sneeuw nog bij. Dus zit je in zo'n sneeuwbui, ja, dan kan het wel weer even verraderlijk gat zijn. Ja. met de op- en afritten. Nou, ik dacht ook vanochtend ineens, wat moet je eigenlijk doen? Stel, je verliest een beetje de grip. Heb je tips? Eh, ja, dat ligt een klein beetje aan of je ook ABS... <laughs> De meeste auto's hebben tegenwoordig ook ABS... dus dan kun je ook gewoon ook wel eh, remmen. Maar het belangrijkste is, eh, pas je snelheid aan. We zagen gisteren ook bij de sneeuwval dat het verkeer over het algemeen goed rekening hield... met winstomstandigheden. En dat betekent gewoon afstand houden, wat rustiger, niet te snel rijden... en kijk wat verder vooruit ook, dat je kan anticiperen. Want wat met name de op- en afritten, wat ik net al zei, in de bochten... daar kan het in één keer verraderlijk glad zijn. En daar zagen we ook de meeste ongelukken gebeuren in de ochtend. Ja. En ik denk ook, ehm, wat ik zelf altijd doe, is de cruise control even uitzetten. Dat is toch ook wel een goede, denk ik. Ja, want anders ga je toch eh, weer veel van snelheid eh, wisselen als je te dicht op een voorganger komt ook. Dus ik zou het gewoon even bij jezelf houden en nogmaals eh, voldoende afstand houden. Dat is alles. En zelfs ook met winterbanden, want we zien toch ook wel eens automobilisten die denken met winterbanden juist nog sneller te kunnen gaan rijden. Maar doe dat vooral niet. Het helpt natuurlijk heel veel voor je grip, maar ja, uiteindelijk is het toch altijd nog glad op de weg. En nou is de kerstvakantie voor veel mensen voorbij, dus veel mensen gaan morgen weer aan de slag. hoe is de verwachting voor komende week? Gaan we druk te krijgen? Ja, nou ja, kijk, het wordt natuurlijk... Eh, de gewone spits eh, zullen weer terugkeren. En onder winstomstandigheden eh, is dat natuurlijk altijd even een aandachtspunt. Ik zag wel in de weersverwachtingen dat bijvoorbeeld morgen... niet zo heel veel buien meer zijn. Met name in het noorden en zuiden van het land. Maar waar buien zullen vallen, de dagelijkse files zeker langer zijn. Want gaat het verkeer natuurlijk langzamer rijden. Dus ja. ja. hou de verkeersinformatie in de gaten, zou ik zeggen.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 Ja, best wat sneeuw gevallen en het kan ook verraderlijk glad zijn. Er valt vanmiddag ook nog wat sneeuw, vooral in het midden en het noorden van het land. En tot dinsdag geldt code geel. Het wordt een eh, graad of twee. Op de weg een vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd tussen Nieuwerbrug en Woerden. Vertraging is 12 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Schravendeel doe je er ook 12 minuten langer over.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 Zit er echt middenin, Stranger Things. Sinds een paar dagen staat eh, de laatste aflevering online. Van het laatste seizoen ooit. De laatste aflevering van seizoen 5. Alleen ik zit een beetje uit te stellen, ken je dat? Dat je nog één aflevering te gaan hebt en die wil je eigenlijk niet beginnen. Want daarna is het echt klaar en dan moet je toch gaan afkicken. Nou, Stranger Things, ik heb besloten, morgen ben ik vrij. Dan neem ik de hele dag vrij ook verder. Ik ga de deur niet uit, want eh, ik ga morgen die laatste aflevering kijken.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 Op de zondagochtend 4 januari. Exact een jaar geleden zaten we volop in de, de speculaties. Wie zou toch die nieuwe zanger van Kensington worden? Er gingen toen allemaal namen rond. Eh, Lucas Hamming werd genoemd, dat is een Nederlandse singer-songwriter. Sommigen dachten ook dat Casper, de gitarist van Kensington... een stap naar voren zou maken als frontman. Bleek allemaal niet waar, want een jaar geleden, halverwege januari... dat kwam het eh, hoge woord eruit. Het was Jason Doud. Echte Amerikaan. Hij werd de nieuwe frontman. Nou, inmiddels zijn we dus een jaar verder. En het voelt toch alsof hij dit al jaren doet inmiddels. Het nieuwe, maar toch het vertrouwde geluid van Kensington. Dit is Stay bij Q-Music. let me out.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 De Q-app staat vol met leuke sneeuwfoto's en een audio-appje van Annemiek. Ja, goedemorgen. Volle bak sneeuw hier in Brabant. Schijndel, Sint-Oederode, Limde. Maar wel heel mooi. dat is toch heerlijk wakker worden. Ook eh, Anna Lukens heeft een berichtje. We ploeteren door de sneeuw op weg naar Friesland. Gaan lekker op visite vandaag. En ik zie dat eh, Ruben Graven ook door de sneeuw aan het ploeteren is. Die is eh, de weg aan het vrijmaken met zijn sneeuwschuiver. Kijk, dat zijn de echte strijders van deze zondag. En Vera in Tolen stuurt een foto in het mooie Zeeland. Daar is dan weer geen vlokje sneeuw te bekennen. Echt een prachtige foto met een strak blauwe lucht en veel zon.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 Belong Together. Hij heeft het gehaald, getrotseerd door de sneeuw. Het valt niet mee, hè, Danny, op de weg. Nee, het is eh, spek en spek glad is oppassen geblazen. Ja, het is echt oppassen. Ben je serieus of ben je sarcastisch? Nou ja, kijk, ik hoorde jou net ook helemaal van oppassen. Natuurlijk oppassen, het is heel erg glad. Maar er is ook wel al veel ingereden. Dus inmiddels gaat het wel. Het is wel te doen inmiddels. Oh ja. maar het blijft natuurlijk oppassen en eh, niet te veel inhalen, is nee. advies. Ja, vanochtend om eh, uur of zeven was het echt niet te doen. Dus ik dacht, eh, het, zou, oppassen geplaatst zijn. Maar gelukkig goed om te horen, het gaat al beter op de weg. Ja, zeker weten. Danny, wat heb je zo meteen in het nieuws? Ja, toch wel een beetje onze sportheld hè, van dit moment. Gian van Veen, gisteravond die dartfinale. Mm ja, mhm. dik verloren. maar horen zo hoe hij zich nu voelt. Maar wel benieuwd. Ik ben het helemaal gaan volgen. En de Elfstedentocht uh, heeft eh, een paar jaar geleden plaatsgevonden.